Het ongeluk gebeurde in het stadje Eberbach in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg. De bus raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en botste tegen een huis. De chauffeur van de bus wordt gehoord door de politie. Een tekening van een steengroeve in Parijs is een echte Van Gogh, hebben deskundigen vastgesteld. De tekening uit 1886 was een paar jaar geleden aangetroffen in een nalatenschap. Experts van het Van Gogh Museum hebben hem onderzocht en de authenticiteit vastgesteld. Het onderzoek heeft ertoe geleid dat een andere tekening, waarover werd getwijfeld, nu ook wordt beschouwd als een echte Van Gogh. De tekening van een steengroef in Parijs is vanochtend gepresenteerd in het Singer Museum in Laren. Hoewel er honderden tekeningen van Van Gogh bekend zijn, komt het niet vaak voor dat er nieuw werk van hem aan hem wordt toegeschreven. De hulpdiensten in België hebben twee doden gevonden onder het puin van het ingestorte pand in Antwerpen. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. De twee werden sinds gisteravond vermist nadat een gebouw in het centrum van Antwerpen volledig was weggeblazen. De oorzaak is mogelijk een gasexplosie. Veertien mensen raakten gewond. Zes van hen zijn er slecht aan toe. De grote gemeenten verhogen dit jaar de gemeentelijke belastingen, maar de stijging is beperkt. Dat zegt het onderzoekscentrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Alles bij elkaar komt het erop neer dat huiseigenaren gemiddeld 4 euro meer betalen dan in 2017. Huurders betalen 1 euro meer. Dan nog het weer, verspreid over het land buien, soms met hagel en onweer en natte sneeuw. Tussen de buien door soms wat zon en het wordt 4 tot 6 graden.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 tussen Roelevarensveen en Zoeterwoude. A12 Den Haag-Utrecht een half uur vertraging tussen Woerden en Utrecht. A15 Gorkum-Rotterdam tussen eh, Sliedrecht en Ridderkerk 9 kilometer en een kwartier. A16 Breda-Rotterdam tussen Zwijndrecht en Rotterdam Centrum een half uur vertraging. A20 richting Gouda ook een half uur vertraging tussen de knooppunten Ketelplein en Terbrechtseplein.